zo klein en niet zo beperkt. Aan de zee wordt het smachten nog verenigd en versterkt. And whenever I will see you, oh maybe one more time, ben ik vervuld van jou, mijn liefste, en nu smeek ik de waaiende wind. Westenwind, westenwind, waai me weer naar mijn liefste toe. Westenwind, westenwind, ben het zo lang alleen. don't know all about you, and maybe I never will. But I do know every word of out talking upon the hill. William Sturdy valt een teken, and wonder we're on the Well, I'm sure I'll get the answer. waai me weer naar mijn liefste toe. Westenwind. Are you trying to blow my mind? One way winds, one way winds. Is she her that I hope to find? Western winds, western winds. Why the